Levi van Eck met het NOS-journaal. Door fraude bij de handel in spring- en dressuurpaarden... loopt de Belastingdienst tientallen miljoenen mis, meldt het AD. Volgens de krant wordt er flink gefraudeerd. Een grootschalig onderzoek van de Belastingdienst... leverde tot 100 miljoen euro aan naheffingen en boetes op. Handelaren, fokkers en ruiters maken gebruik van buitenlandse bankrekeningen... of bedrijven in belastingparadijzen. Miljoenen deals worden gesloten op basis van handjeklap. Er wordt nauwelijks met contracten gewerkt. En wie de eigenaar van een paard is, wordt nergens geregistreerd. DSM kiest definitief voor Maastricht als de locatie van het hoofdkantoor. Ook ziet het voedings- en chemieconcern af van de 3,5 miljoen euro subsidie voor het nieuwe kantoor. Er is al tijden kritiek op de verhuizing en de subsidie. Zeker nadat DSM een winst van ruim 1 miljard euro bekend maakte. De fabrieken van DSM blijven wel in de regio Heerlen gevestigd. Nederland gaat steeds meer coronavaccins produceren. Dat blijkt uit een inventarisatie van Trouw. Het afgelopen half jaar heeft ons land relatief veel van de Europese vaccinproductie naar zich toe weten te trekken. Zo wordt er in Geleen een fabriek gebouwd voor Moderna, waar boostervaccins gemaakt zullen worden. En ook de productie van Janssen en AstraZeneca wordt de komende tijd flink opgeschroefd. Daardoor produceert Nederland nu honderden miljoenen vaccins... en is daarmee een relatief groot speler in de EU. Ook vandaag en morgen wordt weer grote drukte verwacht op de Europese wegen. De langste files worden vandaag verwacht in Frankrijk, Italië en Duitsland. Vakantiegangers in, die de grootste verkeersdrukte willen vermijden... kunnen volgens de AUB het beste na 10 uur deze ochtend vertrekken of morgen reizen. Het weer, hier en daar valt nog een enkel buitje, maar verder start de dag straks vrij zonnig. Wel ontstaan er al vrij snel stapelwolken en vallen er vooral later vanmiddag weer buien, mogelijk met onweer. Daarbij wordt het een graad of 21.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 Het is ons moment van ochtends vroeg tot avonds laat. Maakt niet uit hoe alles gaat gedacht Blij dat nu de tranen zijn verdwenen En mijn lach weer is verschenen En nooit meer zal verdwijnen Het is zo mooi yourself.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 I will lift you up, we can tear it up. Feel the love around when the sun comes down. People give it up, cause we're rising up like the sun. So hold on, I will lift you up, we can tear it up. Feel the love around when the sun comes down. People share my dream. No fussing, no fighting. Me love light keep shining all of the way. Hey. Me people get up to join this foundation as we're raising, raising until the break of day. I will live. comes down. We finally beat up, we we're rising up like the sun. you will see we can hold on, hold on. hold on. The road is clear, so got all your friends around and take them one by one by the hand to a peaceful, loving place.